met gegevens die bestemd waren voor lokale tussenpersonen per individuele klanten zijn gestuurd. Vijf pakketten zijn nog zoek. De NOS kreeg zo'n pakketje in bezit omdat de ontvanger het had aangeboden aan Egon, maar het bedrijf geen moeite deed het pakketje terug te halen. In de stad Tripoli, in het noorden van Libanon, zijn twee explosies geweest in de buurt van Soenitische moskeeën. Er zijn 27 doden en meer dan 350 gewonden gevallen. In Libanon zijn de spanningen tussen de bevolkingsgroepen opgelopen door de burgeroorlog in buurland Syrië. De Sjiitische Hezbollah steunt het bewind van president Assad. De Soenitische Libanezen steunen overwegend de opstandelingen de politie, de marechaussee en de Belastingdienst zijn bezig met een controle van de pleziervaart bij IJmuiden. Zeil- en motorjachten bij de sluizen van het Noordzeekanaal en de jachthaven Seaport Marina worden binnenste buiten gekeerd. De controleurs kijken naar vaarbewijzen en openstaande boetes, maar ook naar bijvoorbeeld smokkelwaar en het witwassen van crimineel geld. Het weer. Vanavond blijft het lang warm. Morgen in het zuiden wolken en later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NO. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij even dingen, 3 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Op de ring Amsterdam, de A10, is de Koentunnel in beide richtingen dicht door een ongeluk. Er staat richting Den Haag 3 kilometer file. Keer kan het beste omrijden via de Zeeburgertunnel. Tussen Oud-Zuid en de Amsterdam Business op de A10 staat wel 4 kilometer file. A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenis en Knoop het Vaanplein 9 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en Knopend Klaverpolder 5 kilometer na een ongeluk. Op de A20 richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noordloos en Lexmond, daar staat 3 kilometer.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 ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Volgens minister Dijsselbloem is een beursgang de beste optie. Wanneer is nog niet duidelijk. Een echt besluit over verkoop is nog niet genomen. Over een jaar bepaalt het kabinet of aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zoals voldoende stabiliteit in de financiële sector. De Nederlandse videojournalist Bud Wiggers, die sinds zaterdagavond in Turkije vastzit, mag dat land verlaten. Wiggers zit sinds dinsdag onder huisarrest in een hotel in de Turkse badplaats Alanya. Hij was zaterdagavond samen met een Nederlands-Syrische vrouw opgepakt, omdat ze via een oude smokkelroute illegaal Turkije waren binnengekomen. Wiggers had in Syrië een documentaire gemaakt. De gegevens van duizenden klanten die een beleggingsrekening bij Egon hebben